Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duizenden Egyptenaren gegaan om te demonstreren tegen de veroordeling tot levenslang van oud-president Mubarak. De demonstranten vinden het vonnis te licht. Ze hadden liever gezien dat Mubarak de doodstraf had gekregen, zoals de aanklager had geëist. Het Tahrirplein in Cairo stroomde vol nadat de rechter het vonnis had voorgelezen. Volgens de rechter is bewezen dat Mubarak tijdens demonstraties tegen zijn regime betrokken was bij de dood van 800 demonstranten. De oud-president werd vrijgesproken van fraude en corruptie. In Ghana is een vliegtuig met hoge snelheid op een busje gebotst. Het Nigeriaanse vrachtvliegtuig schoot na de landing door, brak door een hek rond het vliegveld en raakte een busje op een weg naast de luchthaven. Volgens de Ghanese autoriteiten zijn er tien doden gevallen, allemaal inzittenden van het busje. De vier bemanningsleden van het vrachtvliegtuig zouden gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde in de Ghanese hoofdstad Accra. De Amerikaanse actrice Catherine Houston is overleden. Ze was vooral bekend van haar rol als Karen McCluskey, de nieuwsgierige buurvrouw in de tv-serie Desperate Housewives. Die rol speelde ze sinds 2005. Ze kreeg er twee keer een Emmy voor. Eerder was ze onder meer te zien in de politieke serie The West Wing, waarin ze de secretaresse van de president speelde. Catherine Houston leed aan longkanker. Ze is 72 jaar geworden. Aramska Rus heeft op Roland Garros de laatste 16 bereikt. De Nederlandse won van de Duitse Julia Görges met 7-6, 2-6 en 6-2. De afgelopen twee jaar kwam Rus in Parijs niet verder dan de derde ronde.